Hartelijk welkom vrienden van Donderslag. Ik ben vandaag weer bij jullie van thee tot bier en ik ben weer eh, bezig met een hele stapel muziek die hier voor me ligt. En het is een stapel waar je u tegen zegt. Ik ben wel bang dat ik dat vandaag in de komende twee uur niet allemaal gedraaid ga krijgen. Maar ja, dat merken jullie vanzelf wel. Ook heb ik eh, vandaag weer de vaste rubrieken zoals de Grote Zusplaat, de Radio 501 Flashback, uh, We Love the Beatles, de bla Bla Blog, de plaat voor je hoofd, de donderdisc, de platenkeuze van Rob Ricard, Wat eten we vandaag? En we staan even stil bij het overlijden van Gary Moore. Eh, reden genoeg om dus lekker te blijven luisteren. Ik ben er tot bieruur en deze Radio 501 Daverende Donderdag is er tot middernacht. Zo Genoeg dus, we gaan aan de stapel muziek beginnen. Je kent hem nog wel, eh, hij heet Wanitsjetswanda. Niets Nacht hast verkommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Je dat je kliks op zijn hand. Der Himmel splaut, weil die Säue. Ich frage mich, warum bin ich nicht schon viel lange dus Sina, de zangeres uit Zwitserland en het taaltje is dan ook Zwits. Ik heb er eh, nu speciaal weer eentje voor Umberto en dan heb ik het over de Rolling Stones en het nummer heet Dead Flowers. Het is eh, vandaag ook weer eventjes na tweeën. Ik zeg het iedere keer weer. Het is even na tweeën. En dat betekent Rob Ricard aan de telefoon. Goedemiddag, Rob Ricard. Goedemiddag, ja, met ik... Eh, Rob Ricard spreek Ja, leuk. Ik bel jou voor de fabuleuze platenkeuze voor een tipje van de sluier. Is het, ehm, is het heel lang na tweeën of is het maar even na tweeën? Nou, het is even na tweeën even hoor. Maar. Even, ja, even. Kijk, nou, kijk nou, eens op je klok. Ja, jij zat er wel dezelfde tijd hebben als ik. Het is, eh, mij is het gewoon na tweeën. Ja, na twee. Het is tien over twee. Ja. Maar, niet, maar even dus, niet lang. Nee, is e- nee het, is maar even. Kort. Doe ik even een korte hint, hè? Ja, doe een korte hint. Het is een duo uit Amerika, muziek. En de LP komt uit hetzelfde jaar als de LP die we de vorige week hadden. Ja, ga je het zo ingewikkeld maken? Drie hints. Drie hints. Als je nou gaat googlen Dus het is een eh, trio? Drie hints. Nee, het is een duo. Oh, je maakt het wel ingewikkeld. Je zegt drie hints. Ik denk, nou, het is een trio. Het is geen duo. Oh, het is een duo, maar het is wel met z'n drieën. Het is een duo. Ja. En, drie... de LP komt uit 2000. Oh nee, dat mag niet zeggen. Nee, dat mag je niet. als ja, dat mag je wel zeggen. Van, mij mag je dat wel zeggen, maar... Ik zeg niks meer. Oh. Het was nou. even na tweeën, dus we doen even een hint. Oké, dan ga ik een plaatje draaien en zie ik je straks om half bier in de tweede uur. Tot straks. Tot straks. Hoi. till the day they die. Some of them they just want it all. Some of them don't. All them they're bound to crawl. Some people don't know what I'm talking about. You feel your case, you just got to break out. You're running on empty, ain't got the time. Sas met Working Man's Blues.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 Van zijn album Texas Flood komt dit nummer en dat heet ook Texas Flood. Oftewel de overstroming van Texas. Ray Vaughan. We gaan nu luisteren naar Paul McCartney live. Dit is Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I dance and I go for a ride. Till I get to the bottom, I see you again. Tell. Helter Skelter van het album Good Evening New York City. Dit is Them met eh, Van Morrison, eh, de Ierse groep uit de jaren 60. En ze spelen in rocktempo het bluesnummer Baby Please Don't Go. En daar straks in de tweede uur iets meer over. walk along, baby, please don't go be a dog, for be a dog, for be a dog. Get your in on here, make you walk love, and please don't go. Know how I feel right now, my baby leaving on that midnight train, and I'm crying. is radio please don't go. Yeah. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. De blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 10 februari 2011. Innovatie. Herken je vast wel. Je rijdt op een snelweg en je moet plassen. Dan kun je drie dingen doen. Stoppen bij een tankstation, bij een parkeerplaats of doorrijden. In Nederland kies ik meestal voor dat laatste. Toiletten op tankstations en parkeerplaatsen zijn te goor voor woorden. In het meest gunstige geval ligt alles bezaaid met schaamhaar. En dat is echt het meest gunstigste dat je zult aantreffen. Hoe anders is het in Duitsland? Daar is het toilet van bijna elk tankstation onderdeel van een toiletketen. Een soort pis- en poep McDonald's. Ze doen er alles aan om het doen van je behoeften tot een prettig festijn te maken. Ze hebben de nieuwste urinoirs, zelfreinigende toiletbrillen papier en blowers om je handen te drogen, aangenaam licht waarin je niet als een lijk uitziet en de 50 cent die je betaalt krijg je terug via een waardebon die bij de tankshop in kunt leveren. Elk jaar zie ik wel weer nieuwe innovaties bij deze pisketen. Zo ook dit jaar. Ik hoef er niet eens te zoeken, het staat duidelijk aangegeven. Pissen kost geen 50 cent meer, maar 70, terwijl de waardebon nog maar steeds 50 cent waard is. Heb je bij de McDonald's wel eens zo'n uitbundig bordje zien hangen? Zo van, let op, we zijn bijna 50% duurder geworden. Ik niet. En dat is nou weer typisch zo'n stukje innovatie waar deze ontlastingsketen zich mee weet te onderscheiden. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. Is Radio 501. Weer eens tijd voor John Allen. Lay you burden down. There's a new moon on the rise, and it's trying to catch your eye. Just a whisper in the dark. What's come? This old world is spinning fast. like a train that's flying past. And it seems not even hope is holding on. Now the night feels like forever. But soon the sun will come around make your heart a little lighter. Darling, lay your burden down. Trouble slipped into your stride. Shook you, mixed you up inside. Stole the light that let you were strong. You don't think you'll make it through. But if you'll let me carry you, I'll take you far enough to see that you were. feels like forever. But soon the sun will come around. Make your heart a little lighter, darling. Lay your burden down. No, it's dark, and I don't know where we're going to. Time can be cruel. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De grote zusplaat. De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is My Sunday Feeling van Jethro Tull uit 1968. is verdwijnt ook alles van muziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. out tonight. She's gonna change her mind. Gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her I'm kind. Gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her. treat her. What else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. onze donderslag huisband. Zij speelde voor ons You're Gonna Lose That Girl uit 1965.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 Ik weet dat hij luistert. Ik ga draaien What's Up Met A Baby en die draai ik op de voorgeschreven snelheid. Hier is Timmy Euro. I know the reason you've been crying. Oh yeah, I heard she won't be being the one left behind. Uh, what's the matter, baby? Is it hurting you? I know you found out she's been cheating. Oh, yeah. And I heard. on the outside looking in. What's the matter, baby? just starting for you. Oh, what's the baby? Going back in time on the sounds of the nation. It's Radio 51 Flashback. In de Radio een eh, Flashback vandaag een plaat van Golden Earring. Eh, vanaf vinyl 33 toeren is dit In My House. De Radio 501. Plaat voor je hoofd. R I T and R O A L S D Sam.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 Daarom zegt Wakker Dier, bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Word wakker, kijk op wakkerdier.nl. Je kent het wel. Einde van de week, je zit op die heftruck, net niet helemaal goed meer met je kop erbij. Mhm. Het ging echt in een flits. Aangereden? Ja, echt vreselijk. En dat zet je ook wel aan het denken. Zo van, wat als ik nou dit had gedaan? Wat als ik nou dat had gedaan? Dat hadden dus meer collega's, bleek. Nu heeft mijn werkgever iedere week een veiligheidskwartiertje ingelast...